en jij voor mij, het is voor altijd. Mijn gouden, dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Mijn hooligan, mijn gouden, dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. ein ausgewählter Tag, hier mein letzter ist, spielt dieses Lied auf meinem Begräbnis. Das Kind eines Teufels, Mama, du brauchst nicht zu heulen. Als op de hier mein laatste is spiel Dieses Lied auf meinem Begräbnis Ich brauch keine Rede Ich brauch keine Blumen Schmeiß Alkohol und Drogen an mein Grab Das ist das Beste, was mein Leben mir jemals gab Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis Kind eines Teufels Mama. Du brauchst nicht zu heulen, feiern, als jeder Tag hier mein letzter ist. Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis. Ich bin das Kind eines Teufels Mama. Du brauchst nicht zu heulen, feiern, als jeder Tag hier mein letzter ist. Spiel dieses Lied auf meinem Begräbnis. Freude sein. Du musst mein Leben feiern. Wenn ich sterbe, will ich ein Denkmal von mir mit deinem Lacher auf mein Gesicht. Fuck it. Das ist das Beste, was mein Leben mir jemals gab. Spielen dieses Lied auf meinem Begräbnis.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 Eh, nee, wat zeg ik? De ene laatste zaterdag van de maand. dat betekent van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update de team. Boven beste plaats voor de dansen. Straks in het tweede uurtje DJ Bozo met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening horen we... een Fantastische plaat, vind ik zelf. Hij is nieuw. Black and Crowd met Feel Galactic. En hij is nog niet officieel uit, alleen voor de DJ's. Maar eh, je kan hem wel kopen. Maar hij is nog niet echt... Uh, maar binnenkort gaat het zeker veranderen. Zeker aangezien wij hem net een stukje gedraaid hebben. We pakken B2, minuten. Zometeen op de radio. Ronnie Flex, Eminem, komt voorbij met iemand die overleden is jaren geleden alweer, heel wat jaartjes geleden. Tijdens een drive-by shooting. Ik heb het over Tupac. We zingen samen een nummer. Met de, eh, als je de clip ziet, dan zie je eh, de It voorbij komen. Een nieuwe versie van It. Van Steven Spielberg. Nee, niet van Steven Spielberg. Van Stephen King hè, is het. Maar eerst nu op de radio Milk and Sugar met Let the Sunshine. mee, want dat is niet zo makkelijk. Nee, ik kan niet spelen, nee, ik speel geen game ik kan het horen aan je stem. Oh, oh, ik zit vast nu, boy, ik zit klem. Maar als je verpest, dan moet ik trekken aan de rem. Ja, je kan shot kunnen bij me in de bands. Want ik ben zelf made nu je niks bent. Ja, we passen beter bij elkaar dan dat ik denk. Oh, je neemt me over, ja, je doet het, ik bekend. Ja, nu ben ik loezo van de henny, ik ben blem. Nee, ik hoor niet thuis in de zone van de friends. Ja, ik doe mijn best en dan mag je mee. Want dat is niet zo makkelijk. Nee, ik kan niet spelen nu, ik speel geen game needed to be the most meanest MC on this on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse that just curse and just blurt this berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps and it sells to relieve all this tension that's been these sentences, get in this stress that's been eating me recently off of this chest and I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freak see me out in the streets when I'm eating or feeding my dog better not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. Instinct, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick. I'm the devil. Smiling faces look familiar, but everybody swear they know the nigga that's gonna kill ya. Don't murder me, murder me. Kill a nigga in his sleep, let me die as I rest in peace. Deep back to these niggas in the seven deuce. I'm acting. Ja, dat was muziek van Eminem. Samen met iemand die eh, jaren geleden is doodgeschoten tijdens een drive-by shooting. Het was Tupac. Samen zongen ze I'm the Devil. Nou, zingen, dat doen ze niet, maar... Hè, rappen of zoiets noemen ze dat. Rappen op hiphop. I'm the Devil. En dat eh, is uh, uit, uit de film It. De nieuwe film It van Stephen King. En daarvoor horen we muziek van Ronnie Flex. Samen met Famke Louise met Fan. En ze werd even tijd voor een beetje shownieuws. Kanye die neemt het in de rechtszaal eh, op tegen een Chinees kledingbedrijf... op de merknaam eh, Cheesy. De rapper wil het eh, alleen recht voor het gebruik van de naam. En Kate Middleton heeft haar laatste verplichtingen... volgens met zwangerschapsverlof gaat gedaan. De hertogin van Cambridge is in april uitgerekend. En ik hoorde laatst, volgens mij ging dat over Kate Middleton. De koningin, die moet officieel... dat is Queen Elizabeth... had al jaren geleden van die troon af moeten gaan... maar hè, ze zit er nog steeds al geloof ik bijna een eeuw. Die eh, moest officieel in een document, eh, met handtekeningen wel, schriftelijk toestemming geven dat, eh, dat ze die vrouw als kleindochter wil hebben. En dat ze mogen trouwen. Ja, dat, dat kan niet zomaar. Je zou zeggen van we gaan toch gewoon trouwen, scheid aan de familie. Maar zo werkt het niet als je van het Koningshuis bent. Zie je wel mijn antwoord? Waarvoor zit je aan je radio gekluisterd op je zaterdagavond? Nou, een warming-up naar je stapavond. En dat doen we met muziek. Wat dacht je van Earth and Days met Sunny Day? Zandvoort. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We de muziek van uh, Kevin Andrews met Something For You. Daarvoor hoorde je Earth and Days met Sunny Day. Ja, koude temperaturen hebben we gehad, hè. Siberische temperatuur. En eh, het, is, ja, het is toch wel een beetje lente was het van de week, hè. Maar ik hoorde gerucht, ik weet niet of het waar is, maar we krijgen nog sneeuw en er komt nog een hele koude periode. Ik geloof uh, tijdens het Pasen 10 centimeter sneeuw. <laughs> Ja, kijk, ik heb het gehoord, hè, dus... dan nou, laten we hopen van niet. Het is een voor party-update partyupdate voor deze zaterdag 24 maart. En zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Dan hebben we het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En wie uh, allemaal mee heeft genomen, ik heb geen idee, want dat heeft hij weggelaten. Hij heeft waarschijnlijk zo druk eh, dat het eh, niet in het beeldje past. Nog een leuk feestje iets verderop, aan de rechterkant, hebben we Club R. Dat is vanavond Straight Outta Damsco 7.0. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website r.nl. Met onder andere in zaal 1 Sven Alias, die is live. En Breakfast Patchwork, Gino Veen, Dion Dwayne... Niki Andriana en uh, eh, Suyu, die komen ook nog even voorbij. En in zaal 2, avondje. Met onder andere Cortez, Zundo, Capsco en Ilaya. En in zaaltje 3 hebben we Flokami de hele nacht. Dus uh, voor meer informatie check de website r.nl. Vanavond dus in Club R. En nog een wekelijks feestje vinden we in de Melkweg. Encore. Met vanavond Joe Ack. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website melkweg.nl met onder andere Max Live, Joe A.K. En de DJ's Claire Lyons, Prime, Waxfriend en Driva. En hosted bij Four Show Bangers. Dat vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore met vanavond Joe Ack. En wat dichter bij huis, nog een leuk feestje. In de, de Kromme Elleboogsteeg. We zitten Stalkerep. Er is vanavond Popcorn Special Birthday Bash Danilo. Begint ook rond de klok van minder 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Mystery Guest, Tony, Mel, Lex, Oliver Dice en Masking. Dat is vanavond allemaal in Club Stalker. Popcorn Special. Birthday Bash uh, Danilo. Dus eh, zeker hoe het waard waar naartoe te gaan. als je nou denkt van... Eh, ik vind het allemaal een beetje te soft. Ik hou van het stevige, harde werk. Nou, tot achter in de ochtend eh, kan je naar de eh, Brabanthal. Dan hebben we Masters of Hardcore. Nou, dat is echt keihard. Mijn vriend eh, Radical Redemption komt. <laughs> En die heb ik twee jaar geleden mee mogen maken. Mocht ik het hele concert aanwezig zijn. Het hele feest, ja, concert, het, is een feest, hè. Maar ik heb gewoon een week op gehad. <laughs> Dat heb ik normaal nooit last van. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek. Onze eigen Zandvoortse Raymundo. Vanavond te vinden in eh, Escape in Amsterdam. Met zijn werkelijk Brainwash. Je hebt samen met uh, Dave Letterman een Soep een plaatje gemaakt. New York, luister maar. back to back beats. Nightwalk. met de Party Update. Nightwalk Top 10. Nightwalk Top 10. Show facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Ja, allemaal lekkere muziek op deze zaterdagavond 24 maart. Voor de muziek van Adrian Block met Getting It On. En dan voor de q met Right Here. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 10, Mark Jenkins en Miss B met Soul Food. Op 9, Quick Dico met, uh, met K909 met These Days. Op deze week eh, Filter Freaks met Master Blaster. Op 7, Camel Fat en Elder Brooks met Kolen. Op 6 Angelo Ferreri met I'm Talking To You. En op 5 uh, eh, Ilias en Barrientos met So Serious. Op 4 Supernova met The Joy. Op 3 Ryan Blade met You Can Hide. Op 2 Pasha met The Groovy Cat. Eindelijk. Dat betekent dat we na maanden wachten... pakken bij bijna drie maanden een nieuwe nummer 1 hebben. En dat is David Pijn samen met ATFC. U hoort opnieuw met Hipcats. Cats wordt alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 en de 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. met Tom the Lips met Bear Brass. En daarvoor ATFC met Aham. De Harry Romero remix.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 En ik zeg tot zometeen na de break. Gather round people, gather around. School's in session. Yeah, I said it. School's in session. What do I mean by that? Well, there are too many people out here claiming that they're house. But pretty much you're not house, you are something that's been created to impersonate the vibe of house. But you're not house. House is just like hip hop. We live it, we breathe it, we love it. Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing, this life called house. It's not ordinary. It's not something that you can simply take and do what you want with it. You need to respect it. And it's hard because it's funny how in every other music genre, every other music feeling, there is this thing of respect for what was to what is now. But for some reason, now you just take house and you just throw it up in the air and you can do what you want to do with it. With it, with it, with it, with it, with it, with it. And breathe this living specimen called house. It's something about the groove that gets in our hearts and in our souls. It takes over. It takes us to a new dimension. It raises us above all the problems and all the mysteries that we go through each and every day. This thing is serious to us. it and think you're going to take it over. This is real house. This is real groove. And I want you to get into it. Get into it. Feel it. Feel it in your body. Feel it in your soul. And let this music take control. That's what it's about. Period. Point blank. I'm not going to say anything else, but this is all I got to say. If it wasn't for the music, I would not be here. And if it wasn't for the music, some of your heroes and legends will not be here. So for those who pretend, move out the way. Cause real house music is here to stay.